Stef Banstra met het NOS Journaal. In de Amerikaanse Senaat is een belangrijke stap genomen... in het aannemen van een belangrijke belastingwet van president Trump. Met een nipte meerderheid stemden 51 senaatsleden voor en 49 tegen. De wet moet voor grote belastingverlagingen zorgen. De regering Trump wil ook flink meer geld uitgeven aan defensie. Tegenstanders wijzen juist op de toename van de Amerikaanse staatsschuld... die hierdoor naar verwachting met 4 biljoen dollar zal toenemen. Er is ophef ontstaan over een optreden van de Britse punkgroep Bob Dylan op het festival Glastonbury. Tijdens een show die live werd uitgezonden op de BBC... riep de frontman Bobby Villen Free Free Palestine... en wenste hij het Israëlische leger dood. De politie bekijkt de videobeelden en onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De Britse minister van Cultuur heeft al contact gezocht met de baas van de BBC... om om opheldering te vragen. Tijdens het optreden bracht de BBC al een waarschuwing in beeld over zeer grof taalgebruik. Bij grootschalige protesten in de Servische hoofdstad Belgrado zijn tientallen mensen gearresteerd. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen de Servische president Vucic. De demonstranten eisten opnieuw vervroegde verkiezingen. Al maandenlang wordt er regelmatig gedemonstreerd in Servië. De massale protesten begonnen in november na het instorten van een treinstation. 15 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens demonstranten kon die ramp gebeuren door de vele corruptie in Servië. En in Amsterdam is gisteravond een man ernstig gewond geraakt door een schietpartij. Het slachtoffer van 27 was wel aanspreekbaar. Het incident gebeurde rond 7 uur in Amsterdam-Zuidoost. De politie is nu op zoek naar een schutter die kort na die schietpartij in een kleine auto stapte. Een half uur daarvoor was er ook een andere schietpartij in het Westerpark in Amsterdam. En volgens de politie was het park op dat moment vol met mensen. Het weer. De ochtend begint in het noorden grijs. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. De komende dagen loopt de temperatuur steeds verder op. Dit was het nms Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging... Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud...